7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VVD'er Stef Blok kan aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken. De motie van wantrouwen tegen hem kreeg geen meerderheid... onder meer doordat de coalitiepartijen genoegen nemen met zijn excuses. De motie van wantrouwen was ingediend door DENK... en kreeg steun van GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren. Blok lag onder vuur vanwege uitspraken over de multiculturele samenleving. De politie gaat minder nieuws verspreiden vanwege het CAO-conflict. Vanaf vrijdag verschijnen er minder berichten op sociale media... en op de website politie.nl staan dan alleen nog koppen zonder verdere inhoud. Journalisten krijgen ook niet meer op al hun vragen antwoord. Agenten voeren al langer actie voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Het UWV was al jaren op de hoogte van de uitkeringsfraude door Polen. Dat zeggen medewerkers van de uitkeringsinstantie op het intranet van hun organisatie. Het UWV zou de signalen structureel hebben genegeerd. Maandag onthulde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten met hulp van tussenpersonen de indruk wekken dat ze in Nederland verblijven en zo een WW-uitkering krijgen. Buurlanden van Venezuela laten ook Venezolaanse vluchtelingen toe met een verlopen paspoort. Dat hebben ze afgesproken op een regionale top. Veel Venezolanen hebben geen geldig paspoort omdat het jaren kan duren voordat een verlopen exemplaar wordt vernieuwd. De buurlanden vragen de internationale gemeenschap meer geld om alle vluchtelingen te kunnen opvangen. De politie heeft op het industrieterrein van Moerdijk 32 verstekelingen gevonden. De meeste zaten in een trailer, ze komen onder meer uit Eritrea probleem met verstekelingen is in Moerdijk aan de orde van de dag. Meestal zijn het Albanese die in een vrachtwagen via de zeehaven van Moerdijk naar Engeland proberen te komen.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 <laughs> ja, ik kan wel... Eh, de ja. telefoon eh, staat denk ik wel open, maar Luisteraars. ik heb eventjes op mijn eh, op telefoon. Luisteraars, van harte welkom bij twee uur heerlijke, relaxte muziek. Ja, Orno, ik dacht, ik begin maar eens met Mantovani. Want uh, we horen hem altijd bij uh, gedichten van Jan van Veen... en met Candlelight en zo. dan hoort u vaak dit melodietje op de achtergrond. Als mede Greensleeves, ook zo'n nummer. Dit is Charmaine, maar ik ga hem nou eens vanavond helemaal voor u draaien. heb jij deze regenachtige dag doorgebracht? Oh, hou op, schei uit. <laughs> ik was hier nog eh, naartoe gereden met de auto. Ja. Eh, omdat ik eigenlijk eh, om één uur zou ik eventjes meelopen met een excursie. en Een gratis excursie heb je hier van Leonardo da Vinci hier in Zandvoort. Ja. die kennis, uh, diegene die dus Leonardo speelt, die ken ik dus heel goed. En eh, nou ja, het kwam met bakken natuurlijk uit de hemel. Mhm. Dus ja, dat werd gecanceld helaas. Eh, ik dacht, nou leuk, gezellig, eh, eventjes een heel verhaal... en over de zandculturen hier in Zandvoort wat informatie te krijgen. Maar helaas, pindakaas. Nou, ja, jammer genoeg. Jammer genoeg, ja. Je, je, je, nooit, wat ik heb gedaan. Nou, je weet het al. Ja. <laughs> Ik, heb het verteld. Ja, het is iets met uh, vier wieltjes en een... Uh, ja, nou, ja. ja. En bejaarden erachter. Ja, uh, het rollator races. In, in, de mensen hebben het misschien op de televisie gezien. Dat was vanochtend al een Goedemorgen Nederland te zien. maar dat, was dan, dat waren dan beelden van vorig jaar natuurlijk. Maar vandaag, luisteraars, het was meer een... volwaterrace in plaats van een rollatorrace. Ja. <laughs> <laughs> dat hele eh, Olympisch Stadion waar dat allemaal plaatsvond in Amsterdam. Was een, uh, dat was een eh, waterballet. Eh, water, waterballet. En al die bejaarde mensen met rollator... die kwamen allemaal met bussen. Werden ze allemaal naar het stadion vervoerd. Want men dacht, als men buienrader eh, had moeten geloven... dat dan zo rond een uur of twee ja. het droog zou worden. Nou, hier in, ha in Haarlem in ieder geval wel. <laughs> Ja, maar Amsterdam... <laughs> daar was het nog steeds daar eh, was het natuurlijk, hangen. Ja, dat, is, dat blijft die bui expres. Ja, Want volgens mij doet uh, Allah of Yahweh of Jehovah... of wie dat dan ook mag zijn, doet dat, om, doet dat omspres. En die doen dat gewoon, die laten gewoon naar de boel pissen, om het maar zo te <laughs> zeggen. <laughs> dus die oudjes allemaal in poncho's eh, eh, over dat terrein heen naar de, naar de startpositie, zeg maar. En ze hebben ze toch nog een paar rondjes eh, met die rollators in die regen laten lopen. maar op een gegeven moment ging het ook omweer En als het gaat omweer ja, dan is toch eh, een risico is gevaarlijk. Ja. Dus uiteindelijk werd, ja, werd het afgeblazen. Het hele... ja, daarom was het vanmiddag hier in Zandvoort dus ook afgeblazen. nog niet, natuurlijk niet zozeer door de regen, maar ja, mhm. ook het onweer toch een beetje te, misschien te gevaarlijk. Ja. Dus eh, nou, dat was, dat was eh, ja, mijn eh, avontuur vandaag eigenlijk. En, heb jij leuke muziek voor ons meegenomen? Ik heb van allerlei muziek meegenomen. Ja hoor, jazeker. Heb je er een scherp staan? Ik heb er een scherp staan. Nou, kon nog maar. En nou ja, zoals jij meestal zegt, uh, Julio in zijn regenjas. Dus nu vandaag, vandaag heel daarom had ik hem maar voorgezet. Okay, dus Julio Iglesias met? met All of You. ondanks de regenjas eh, <laughs> komt er behoorlijk volume uit. Die was Zeker, en de, eh, de dame, eh, zo, was een beetje aan de stem te horen, was Diana Ross. Oké, zonder surprimes. Zonder, ja, ja, ja. dat is al een <laughs> tijdje terug. Hè? Dat zeker weten. hey, weet jij dat ritme dat, en regen, dat het een beetje samengaat? Dat regen eigenlijk ook een beetje eh, een, een bepaald, ritme, ritme ja. heeft. Rob, ritme de Rob de Nijs had daar vroeger al last van op zijn zolderramen. Ja, ja. Uh, maar Dan Volkenburg, die ken je ook wel. Ja. Eh, en hij kent jou ook trouwens, We hebben belde laatst nog. Dus ja. Doe nog de zei hij ook. maar ritme van de regen, Rhythm of the Rain. sort of When the Rain Comes. Nou, we hebben genoeg regen gehad vandaag. We gaan het er niet meer over hebben. We gaan het hebben over heerlijke, relaxte muziek. En jij hebt gezorgd dat wij eh, daar eh, mee door kunnen gaan op dit moment, toch? Nou, ik neem aan. Ja, ik denk het wel, ja. ja want tenminste, want... jij vroeg of ik alweer eh, een nummer klaar had staan. Ja. En welke gaat het worden? Ik heb een nummer meegenomen van John Anderson. Speelde ook bij Yes. Oh ja, en, man met een hoge later solo gegaan. Ja, ja. ja. later solo gegaan. Hij heeft ook nog een eh, paar nummers eh, opgenomen met uh, Vangelis. Ja. Dat is een, ja, ja. dacht een... Toetsenist. Een, ja, toetsenist. Ja, ja, ja, ja, ja, Ik dacht een Griekse, dacht ik. Ja, zo. ja, ja, ja, maar dit is een, een eigen nummer. En het nummer heet Hold On To Love. Hold On To Love. Ik heb, ik heb ze ooit gezien. Uh, jazz heb ik het dan over, de groep jazz met, eh, met deze meneer. Eh, in de Heineken Music Hall in, in Amsterdam. En ja, ja geweldig, geweldige groep. En ja, geweldige stem die man. Ik heb een heleboel albums van hun. Ja? Echt heerlijke muziek gewoon. ja. ja, het is wel een jeugdsentiment hoor. Ja. Hey, ken jij... 16, 17 jaar of zo. ja, ja, ja, dat is een hele... En het is ja, ze zijn al ouder hè. De groep bestaat al veel langer dat was in de jaren zeventig. Mm hey, eh, eh, ken jij de Kings? Die ken je natuurlijk, hè? Ja, niet de Kings met een G, maar de Kings met een K. ja, ja, Wat het precies betekent, weet ik eigenlijk niet. Kink. In de kabel, dat weet ik nog wel. Ja, dat klinkt een kink in de kabel. Ja, <laughs> maar uh, Kirsty McCall, ken je die ook? De naam zegt me wel iets, maar... Ja, nou, die heeft een nummer van de Kings in, op haar eigen manier gebracht. En het, het nummer heet deze en het klinkt dan zo. days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking. just brings sorrow. shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Dat waren de days van Kirsty McCall, nummer bekend van de Kings. Oh no, ja, ik, eh, ik, eh, ik, het volgens mij al gelijk. Ja, het nummer ken ik wel, maar volgens mij heb ik het van, eh, van haar ook wel eens gehoord. Ja, ja. Ja, ja, ja, een leuke versie vind ik zelf hoor. Ja, ja. ik mag dat wel. hey, wat heb jij weer voor ons? Ik heb even wat Nederlands talig. Oké. En volgens mij ken jij haar ook wel. Of heb jij ook, ik bedoel daarmee dat je wel dacht ik haar even ontmoet. Mm ze is de zangeres van, bekend van het naam nummer House for Sale. Ja. Margriet Eshuis. Margriet ja. Eshuis, ja. ja, ja. ja. Met, uh, uh, hoe heet het als drummer, Henny Huisman. Henny Huisman. Ja, Lucifer, hè, de groep. Ja, Lucifer, de groep Lucifer. En ik heb een nummer van haar meegenomen van de Margriet Eshuis Band. En het heet Black Pearl. Oh ja. Peter Schön op keyboards. de zwakte parels van eh, niemand minder dan eh, natuurlijk Margriet Eshuis met de groep Lucifer. En ik heb het eh, dan ook gehad over Peter Schön die de toetsen beroerde, de keyboards speelde. Ja, lekker nummer. En ik ga een verzoekje draaien voor mijn lieve vriendin Yvonne, die ook luistert in het Bloemendaalse. Straks ook een verzoekje voor Gerry Rutte, Aubrey van niemand minder dan de groep Brad, David Gates, liedzanger.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 En ook prachtig gezongen door onze eh, Nederlandse Oscar Harris. Oh, nou, nou jij mag weer thuiskomen, oké. Ja, ik mag ook weer thuis. ja. <laughs> Nummer voor Yvonne uh, gedraaid. Ja, speciaal voor Yvonne. En, eh, en de volgende is speciaal voor Gerry Rutte. Want die heeft ook een verzoekje ingediend zojuist via Facebook. Kan overigens, luisteraars, als u gewoon even naar Facebook gaat... en dan de challenge opzoekt. Of gewoon mijn naam Charles Duif... En dan duiven met Dirk Utrecht, lange ei, dubbel, eh, dubbel F. Hè, dus lange ei met puntjes. En uh, daar, kunt u gewoon uw verzoekje eh, onderzetten. En dan, als we hem in huis hebben, meestal is dat zo, dan, dan gaan we hem draaien. En zo doen we dat ook voor Gerry Rutte.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 Ja, nou ja, ze hebben heel veel goede nummers, eh, moet ik zeggen, hoor. Ik heb ja. een LP van, al, sinds de jaren 70. Ja. want ik maakte kennis eigenlijk met deze muziek van Brad... in de tijd dat ik in, uh, in het uitgaansleven, zeg maar, in, uh, in een café in Oboe, een discobar Oboe, op Zandpoorteplein in Haarlem kwam. En uh, dus ik... Hoe, hoe, heet die, hoe, heet die, discotheek, zeg je? Oboe? Oboe, ja. Op Ook oh, niet Opoe, maar Oboe. Nee, geen Opoe, maar Oboe, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Nooit van gehoord trouwens, Nee, nee, nee. nee, nee. Nou. nou, ja, goed. Het was, ja, het was een discotheek eigenlijk gewoon in een, eh, in een woonwijk. Eh, ja, Zo'n ja. Poortenplein. Nou, je ja. weet wel waar het, eh, waar het zit. Ja, de bloemenstal ook. Hè? Ja, ja, ja, Dus, maar goed, ehm, dus ik ken al veel nummers. en ik had de LP daar ook van. En echt goede nummers. Maar ja, het enige echte nummer. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het nummer If. Ja. Dat is een prachtig nummer. Maar dat is niet alleen door Brett natuurlijk gezongen en gespeeld. Maar ook nog door iemand anders. En die vond ik juist zo leuk en dat was namelijk eh, Telly Savalas. Ja, Kojak. Kojak. Ja, de man met de lolly. De man met de lolly, ja. Nou, algemeen bekend natuurlijk wel. Eh, eh, maar ook dan heeft hij nog veel films ook gemaakt. Dat, Kelly's Heroes. En hij heeft ook nog in de film van James Bond... On, on Your Majesty's Secret Service. Ja, was hij Blofeld. Leeft, hij, leeft hij nog eigenlijk? Nee, hij is in 1994 is hij, overleden. Oké. Ja. Nou, is niet oké natuurlijk, maar goed. Voor hem dan althans nee, Nee. nabestaanden. Ja. Maar voor ons maakt het niet uit, want we hebben gewoon, eh, we hebben gewoon muziek van die man. We hebben, ja, dus we gaan even nu luisteren naar If, eigenlijk van Brett, Maar nu dus door Telly Savalas. if a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show. The you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry. come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly, down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, mm, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply Ja, een donkerbruine stem had de man, hè? Ja, ja. Telly Savalas, Kojak met uh, If. En If natuurlijk ook bekend van Brad. Eh, wat had jij voor ons eh, nog in petto? Nou, ik had een nummer ook meegenomen en dat heb ik al een paar keer gedaan van Helene Fischer. En, ja, wie, is dat, nou weer? <laughs> Ja, moet ik dat nou weer allemaal uitleggen? Jij, jij gaat ook altijd zadeloos door de nacht. Oh man, dan zometeen weer... Oh nee, het is nog vroeg. <laughs> de nacht is nog niet gevallen. Nee, nee. Dus, eh, oké. Maar in ieder geval... Ehm, wat wilde ik nou zeggen? Nou heb je me weer helemaal... Eh, van je apropos, gebracht. apropos gebracht. Maar je gaat er volgende week toe, want dan komt ze. Eh, ja, klopt. niet dicht aankomende weekend, maar volgend weekend, zaterdag 15 september... Ja. treedt zij voor het eerst op in Nederland. Zo. is een uitzondering, ja. Er zijn, is geloof ik een enquête geweest onder Nederlandse eh, fans ook van uh, eh, Helene ah, zo, al zo, ja, ja, ja, ja, En er zijn er behoorlijk wat hoor. Eh, echt waar, echt waar. Er zijn wel wat Nederlandse fans van Helene Fischer. En die wilden echt van, ja, laat ze ook eens een keer naar Nederland komen en optreden doen. En dat hebben ze dan een, een poll gedaan en dat hebben ze, denk ik, gestuurd naar het management. En eh, nou ja, ze zijn daar toch eh, op ingegaan. En op 15 eh, september dus, zaterdag 15 september... treedt ze op in Arnhem in het Gelderdoom. En zouden ze dan met evenveel toeters en bellen? Ja, hoor, dat, die, die show dat is gewoon een... Show net, net, zo groot een als... Travel, traveling circus, dat gaat overal naartoe, zeg maar. overal naartoe, ja. ja. Ze is net nu in Berlijn geweest. Ja. En dus nu komt ze naar Nederland toe en eh, jij zei al van, ja, uh, ik vond het wel leuk, weet je wel, toen wij er eh, naartoe zijn gegaan in februari. Ja, het, is, ja, het is alleen Duits en dergelijke. Maar echt waar, ze zingt dus ook in het Engels. En dat, dat had ik jou ook al eens verteld en laten horen. Mhm. Dus nu eigenlijk heb ik even daarom een nummer meegenomen van Helene Fischer. Ja. En dat zingt ze samen met Andreas Burani. Dan zou zeggen, wie is Andreas Burani? Broer, dat is een... van, broer van André Bocelli? Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee, nee, nee, Het is een Duitse singer-songwriter. Ah, eh, eh, afkomstig eh, van, tenminste, ze had Egyptische ouders. Mhm. Maar is later geadopteerd als baby door een Duits gezin in Augsburg. Oh. Dus dat even ter informatie. Klinkt allemaal, een beetje Tweede Wereldoorlog. nou. Oorlog achter <laughs> Augsburg, hoe zei je? Ja. Hamburg? Augs, Aug, oh, Aug, nou ja. ja. in het zuidwesten van Beieren. Nou, de muziek zal er niet minder om zijn, dus eh, we gaan er nog het Het is een nummer eh, wat bekend is, eh, vele mensen het kennen. het heet I Believe I Can Fly. En dat is oh. eigenlijk van het nummer van R. Kelly. I believe I can fly. juist. En dat is nu ook nog gebruikt toen in een tekenfilm, animatiefilm, tekenfilm en gewone personen, weet je wel. Dus door elkaar heen. Mhm. En dat was de film eh, eind jaren negentig, meen ik dat het was. Van eh, Space Jam. Ja, als duif heb ik er natuurlijk ook altijd gedacht. Ja, dat, ik dat je kon vliegen, ja. <laughs> ja, ja. Ik heb het nooit geprobeerd. ik, zal het maar, ja, oh. ik heb het wel geprobeerd, maar dan in een vliegtuigje. Dat ging, ging goed. Ja, dat ging ook goed. Ja, ja, ja. <laughs> Nou goed, hier is uh, Helene Fischer en Andreas Burani met I Believe I Can Fly. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know. fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly believe I can fly. Oh. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. can see it. Applaus. Prachtig. Nou, het had, ook, het had ook zomaar Andrea Bocelli kunnen zijn. Ja, een beetje dezelfde, dezelfde, eh, hoe zeg je dat? Uh, Ja, stemintonatie. Stemintonatie, ja, nou, wat een geleerd woord, jongen. Ja, hè? <laughs> Fantastisch. hey, uh, Onno, California Dreaming. Ken je wel, hè? Ja. Van de mama's en de papa's, of papa's en de mama's, ik weet niet wat er eerst komt. Zullen wel eerst de papa's zijn en dan de mama's? Of het nou, maakt dan, ja, meestal eh, degene die het geld binnenbrengt. Ja, nee, in Arabië... Nou, in Arabië is, eh, roepen. In Arabië is het de papa's en de mama's. En in het Westen is het de mama's en de papa's. Zo is dat, Hey, California Dreaming, Diane Kroll. All the leaves are brown And the sky is grey I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. such a winter's day.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 On such a winter's day. Ja, met dromen, zoals we in Californië doen, uh, zijn we bijna, bijna aan het bijna eerste uur. Eh, Gaat de tijd hard? Ja, dus, eh, maar we, komen nog een vol Ik heb helemaal niet het gevoel dat, ik al, eh, dat we al een uur eh, nee. vol hebben gepraat. En, maar ja, maar lekker muziek vliegt dat voorbij. Ja. Hey, uh, Time flies when you're having fun. heb jij nog een uitsmijter voor het eerste uur van ons? ik heb nog wel een uitsmijter, ja. Nou. Een Nederlandse popgroep. Oh. Uit 1974, tenminste, toen zijn ze opgericht. Ja. En in het Engels heten ze, ja, <laughs> Neten. Hoe? De Nits? <laughs> Ja, de Nits. <laughs> ik heb Nits uh, meegenomen en uh, van hun uh, het nummer nog snel voor acht uur.